Vijf uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. De euro extra vrijgemaakt voor het raketprogramma. De dader van de aanslag met een auto in Charlottesville is aangeklaagd voor doodslag. De 20-jarige man reed gisteren in op mensen die betoogden tegen racisten. De aanslag kostte een 32-jarige vrouw het leven en er vielen 19 gewonden. Racisten uit het hele land waren naar Charlottesville gekomen voor een betoging. Dat leidde tot gevechten met tegendemonstranten, waarna de noodtoestand werd uitgeroepen. Politici van de Democratische en Republikeinse Partij vinden dat president Trump het racistische geweld in de stad niet genoeg heeft veroordeeld, omdat hij geen schuldigen heeft aangewezen. Tesla heeft 1,8 miljard dollar aan leningen opgehaald bij investeerders. De fabrikant van elektrische auto's wil dat geld vooral gebruiken om de productie op te voeren van het nieuwe, relatief betaalbare model 3. Tesla-topman Elon Musk had op 300 miljoen euro minder gerekend. Tesla gaat het geld vooral gebruiken voor de bouw van fabrieken. Lieke Martens, de sterspeler van het EK vrouwenvoetbal... is gehuldigd in haar geboorteplaats Nieuwbergen in Limburg. Op een vol plein kreeg ze een onderscheiding van de burgemeester. Martens zei dat ze het heel bijzonder vindt om gehuldigd te worden... in de plaats waar ze is geboren... en blij is met de grote publieke belangstelling voor de huldiging. Over een week vliegt Martens weer naar Spanje... waar ze speelt voor Barcelona. Het weer, het is tamelijk zonnig. Alleen in het zuiden valt hier en daar een bui. Vanavond en vannacht is het overal droog en is het licht bewolkt. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het zo'n 24 graden. In het noorden is er, op enkele, is er eh, kans op een enkele bui, maar verder blijft het droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A12 Utrecht-Den Haag na een ongeluk bij Zevenhuizen. Maar dat staat al op de vluchtstrook. Een paar minuten vertraging nu. En ook een paar minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein.